en alleen van een uitkering moest leven. De vrouw van begin 90 overleed in 2013. Vorige week werd haar lichaam in een kist in huis gevonden. De zoon is vandaag vrijgelaten en wordt niet meer verdacht van moord of doodslag. Zambia is getroffen door een enorme stroomstoring. Bijna het hele Afrikaanse land zit zonder stroom. Volgens een woordvoerder van het staatselektriciteitsbedrijf... hebben maar twee van de tien provincies elektriciteit. De oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend. Zambia is bijna 20 keer zo groot als Nederland. Er wonen iets meer dan 16 miljoen mensen. Staatssecretaris Dijksma is positief over de maatregelen die de NS neemt om de drukte in de treinen volgend jaar aan te pakken. Het is volgens haar beter dan de situatie die ze eerder bij de spoorwegen aantrof. De NS maakte vandaag bekend dat er oude treinen worden ingezet om het tekort aan materieel op te lossen. Ook wordt niet noodzakelijk onderhoud deels uitgesteld en worden bussen ingezet op knelpunten. Ook reizigersorganisatie Rover is tevreden, maar denkt dat er toch overvolle treinen blijven rondrijden door vertragingen en incidenten.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 You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else.